Levi van Eck met het NOS-journaal. 14.000 huishoudens in Noord-Limburg krijgen het dringende advies... om dit weekend hun drinkwater eerst te koken. Bij een controle is een lage concentratie van de E. coli-bacterie aan het licht gekomen... beter bekend als de poepbacterie. Het kookadvies geldt voor delen van de gemeente Venrij, Bergen en Horst aan de Maas. De bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken... In Apeldoorn werd vorige week ook de poepbacterie in kraanwater gevonden. Er ontstond toen een run op drinkwater uit de supermarkt. In Centraal Israël is een verzorgingshuis geraakt door een drone. In het verzorgingshuis in de plaats Herzliya wonen veel ouderen met een Nederlandse achtergrond. Een deel van het personeel spreekt ook Nederlands. De drone kwam volgens het Israëlische leger uit Libanon. Een tweede drone zou zijn uitgeschakeld. Aan het verzorgingshuis is schade ontstaan, maar er zijn geen gewonden gevallen. Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen zegt dat het Israëlische leger... het vluchtelingenkamp Jabalia in Noord-Gaza heeft omsingeld. Volgens een medewerker mag niemand het kamp uit. Wie dat probeert zou worden neergeschoten. De VN zegt dat er zeker 400.000 mensen vastzitten in Jabalia... en in andere steden in het gebied. Het scheepvaartverkeer kan in elk geval tot en met maandag... niet over de rivier de Gouwen bij Alphen aan de Rijn... meldt de provincie Zuid-Holland... Een vrachtschip voer afgelopen ochtend tegen een spoorbrug aan. Die brug blijft zeker tot en met maandag dicht, waardoor het scheepvaart er nu niet langs kan. Normaal gesproken gaat de brug 13 keer per dag open. Hoe groot de schade is, is niet bekend. Ook is nog niets duidelijk over hoe het ongeluk kon gebeuren. Uit cijfers van Rijkswaterstaat blijkt dat het aantal scheepsongevallen de afgelopen jaren is gestegen. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en koelt het af naar 3 tot 5 graden.